Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump zegt dat hij Amerika weer rijk gaat maken. Gisteravond presenteerde hij een lijst van landen die te maken krijgen met importheffingen. Waaronder bijvoorbeeld de Europese Unie, China en het Verenigd Koninkrijk. Trump vindt dat zij oneerlijk met Amerika omgaan correspondent Sjoerd Amerika wordt afgezet eh, door andere landen, zei Trump. Eh, die tijd moet echt voorbij zijn. Hij zei het al, een groot bord eh, in de hand met daarop zijn aangekondigde heffingen op verschillende landen. Gebaseerd in principe vooral op hoeveel zij meer verkopen aan Amerika dan zij kopen van Amerika. Ja, ze kwamen allemaal voorbij. Vriend en vijand worden echt hard geraakt. Voor alle producten uit de EU geldt nu een importheffing van 20 De Europese Unie wil met Amerika in gesprek en bereidt tegenmaatregelen voor. Het militaire regime in Myanmar heeft een staakt het vuren afgekondigd. Ze zeggen zelf dat ze dat doen om reddings- en herstelwerkzaamheden te versnellen... na de zware aardbeving van vrijdag. Maar de vraag is waarom ze daar nu mee komen, zegt correspondent van Margadi. Want de VN en mensenrechtenorganisaties vragen er al dagen om. Er bestaat een vermoeden dat eh, China achter de schermen druk heeft uitgeoefend... nadat er dus uh, waarschuwingsschoten zijn gelost toen Chinese hulpverleners in de buurt kwamen van verzetgebied. gebied. Ehm, China die heeft vrijwillig natuurlijk gewoon die reddingswerkers die kant op gestuurd... en wil zeker weten dat die veilig hun werk kunnen doen. Nou, voor het Myanmarese regime is China een enorm belangrijke partner het dodental door de aardbeving in Myanmar is gestegen tot meer dan 3000. En de Hofvijver in Den Haag gaat er iets anders uitzien. Vlak langs de muren van het Binnenhof is namelijk een brede zandstrook aangelegd... zodat bouwvakkers makkelijker aan de bak kunnen daar. De vijver is namelijk zo lek als een mandje. En dat betekent dat er ieder kwartaal voor ongeveer 10 Olympische zwembaden aan water bijgepompt moeten worden... om het waterniveau op peil te houden. En die hoeveelheid lekt dus ook door eh, eh, de grond in en in de gebouwen. Ook het lek zal uiteindelijk gerepareerd worden. De kosten voor de werkzaamheden in en rond het Binnenhof worden geschat op 2 miljard euro. De boel loopt ook flink uit. De verwachting is nu dat alle klussen in 2030 pas klaar zijn. Krijg je het weer nog vanochtend nog behoorlijk fris, maar verder een prima lentedag daarna. Strak blauw en veel zon bij 18 tot max 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is aardig druk op de wegen in de regio, maar goed nieuws, er zijn geen bijzonderheden. Het zijn alleen maar dagelijkse files. Op de A4 bijvoorbeeld eentje, vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, ongeveer een kwartiertje. Ook op de A44 wordt langzamer gereden, Den Haag-Amsterdam. Tussen Oestgeest en Kaag, 8 kilometer, 10 minuutjes.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 kunnen zij in de financiële problemen komen. Daarvoor waarschuwen de provincies die toezicht houden op de gemeenten. Opsporingsdiensten laten kansen liggen bij het aanpakken van mensenhandel constateert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Bij de politie, de arbeidsinspectie en de marechaussee zouden veel signalen van mensenhandel binnenkomen. Maar wat daarmee wordt gedaan wisselt sterk per opsporingsinstantie. En de EU wil in gesprek met de VS over de Amerikaanse importheffingen van 20% op producten uit Europa. Ook worden er tegenmaatregelen voorbereid voor als de gesprekken niets opleveren. Het weer, veel zon bij 18 tot 21 graden.